Raymond Seré met het NMS Journaal. In de Verenigde Staten heeft de Ice Bucket Challenge in ruim drie weken tijd al 53,3 miljoen dollar opgebracht. De actie waarbij bekende en onbekende mensen een emmer met ijsblokjes en ijswater over zich heen gooien... om daarmee aandacht te vragen voor de ziekte ALS, begon op 29 juli en is overgeslagen naar andere delen van de wereld. Sinds een paar weken doen ook in Nederland veel mensen mee aan de actie, onder wie vandaag burgemeester Van der Laan van Amsterdam en de voetballers van PSV. De Amerikaanse regering is er verbolgen over dat het Russische konvooi vandaag zonder toestemming Oekraïne is ingereden. Het ministerie van Defensie zegt zich ernstig zorgen te maken en vindt dat Moskou de vrachtwagens direct moet terugroepen. Dit is een schending van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne door Rusland, zegt een woordvoerder van het Pentagon. Een Chinees gevechtsvliegtuig heeft deze week een Amerikaans patrouillevliegtuig onderschept en in gevaar gebracht. Washington heeft hierover een officiële klacht ingediend bij de regering in Peking. Volgens het Pentagon vloog de Chinese jager gevaarlijk dicht bij het Amerikaanse toestel in internationaal luchtruim, ten oosten van het Chinese eiland Hainan. Tussen de vliegtuigen zou maar 7 tot 10 meter ruimte hebben gezeten. In Dresden is vandaag het proces begonnen tegen een Duitse politieman... die ervan wordt verdacht dat hij een man heeft gedood die had ontmoet via een website over cannibalisme. De 56-jarige politieman zou zijn slachtoffer eerst hebben gewurgd en vervolgens in stukjes hebben gesneden. Verscheidene stukken zijn niet teruggevonden. Het slachtoffer, een 59-jarige zakenman van Poolse afkomst uit Hannover, fantaseerde volgens de aanklagers dat hij opgegeten zou worden. Hij kwam in contact met de politieman via een soort cannibale chatsite waar zij gewelddadige fantasieën uitwisselden.